Storm Kira leidt ook vandaag nog tot overlast. Rijkswaterstaat waarschuwt voor een drukkere ochtendspits dan normaal op een maandag door het onstuimige weer. Op het spoor vallen de problemen volgens NS mee. Wel rijden op sommige plekken kortere treinen. Ook is er geen treinverkeer mogelijk op de hoge snelheidslijn door de harde wind. Een groot deel van de dag geldt nog code geel. Hoe groot de schade is van storm Kira is nog niet bekend. Wel zijn er veel meldingen over schade aan woningen, omgevallen bomen en afgebroken takken op de weg. De Zuid-Koreaanse film Parasite heeft bij de uitreiking van de Oscars geschiedenis geschreven. Parasite werd uitgeroepen tot beste film. Nooit eerder ging die prijs naar een niet-Engelstalige film. Regisseur Bong Joon-ho gaat met vier Oscars naar huis, waaronder ook die voor beste regie en beste buitenlandse film. Joaquin Phoenix werd uitgeroepen tot beste acteur. Hij kreeg zijn eerste Oscar voor zijn vertolking van The Joker. De Joker, Renee Zellweger, werd beste actrice. Zij kreeg een Oscar voor haar hoofdrol in Judy... naar het leven van Judy Garland. Op een cruiseschip dat voor de Japanse kust ligt... is bij nog meer passagiers het coronavirus geconstateerd. Vannacht zijn 60 mensen positief getest... waardoor in totaal 130 mensen op het schip besmet zijn met het virus. De Diamond Princess heeft ongeveer 3700 mensen aan boord... onder wie vijf Nederlanders. Het is onbekend of ze allemaal getest zijn. De passagiers moeten nog een week op het schip in quarantaine blijven. De VVD wil dat in het hoger onderwijs veel meer colleges online en gratis beschikbaar worden. Daarmee zou ook het collegegeld omlaag kunnen, denkt de partij. Verder stelt de VVD voor om afgestudeerden een soort digitaal abonnement te geven op hun vroegere onderwijsinstelling. Het weer waait nog flink, ook later vandaag blijft het nog vrij onstuimig. Windkracht 7 tot 8 langs de kust en op het IJsselmeer. Verder zon, wolken en buien en het wordt een graad of 9. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Vertraging op de A6 richting Muiden bij knooppunt Muidenberg, 8 kilometer. De vertraging is iets meer dan 10 minuten.